Michel Koenen met het NOS-journaal. Het geweld tegen mensen van politie, brandweer en ambulances... lag deze jaarwisseling een stuk lager vergeleken met vorig jaar. Dit jaar waren er maar negen geweldsincidenten tegen agenten. Een jaar eerder waren dat er nog vijftig. Bij andere hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, de brandweer en bewakers... daalde het aantal geweldsincidenten met 43 procent. De landelijke politie is erg blij met de ontwikkeling. Vorig jaar was er nog een stijging van het aantal incidenten, vooral van verbaal geweld tegen hulpverleners. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een singel in het centrum van Utrecht is van de vermiste student Ramon Bruinsma. De man van 18 werd sinds begin vorige maand vermist. Hij zou na een avondje stappen bij een vriend blijven slapen, maar kwam daar niet opdagen. de politie heeft de omgeving van de vindplaats in Leeuwarden afgezet. De nieuwjaarsduik die in de buurt stond gepland... die gaat vanwege de vondst van het lichaam niet door. Zo'n 40.000 huishoudens in de Franse kustregio Bretagne zitten zonder stroom als gevolg van de winterstorm Carmen. De stroomleverancier zet nu 1500 man in om de elektriciteitsvoorziening te repareren. Toen de storm de Atlantische kust bereikte ging dat gepaard met windstoten tot 140 km per uur. En het traditionele schansspringen in Garmisch-Partenkirchen is gewonnen door de Pool Camille Stoch. Hij sprong net iets verder dan de Duitse publieksfavoriet Richard Freitag. Stoch won ook al de eerste wedstrijd van het vierschansen toernooi in Opsterdorf. Hij is de derde atleet ooit die de eerste twee wedstrijden van het bekende toernooi weet te winnen. Het weer nog vanuit het zuiden trekt de regen en motregen over het land. En als die vanavond is weggetrokken koelt het af tot een graad of drie morgen vooral in de ochtend regelmatig zon en een gaat of 7.